wij in Zeeland willen. Wij willen zwarte killen. Want je weet natuurlijk tenslotte kankers wat op moeten rotten. Kankers wat op moeten rotten. que soit autre nous